Een woordvoerder van de reclassering zei erin dat de moordenaar van Pim Fortuyn het mediaverbod had overtreden door foto's in scène te zetten. Later bleek dat die foto's waren gemaakt op aandringen van de overheid. In Alva aan de Rijn is een begin gemaakt met het bergen van de hijskranen... die in augustus omvielen bij het plaatsen van een brugdek. Eerst wordt de grootste kraan weggetakeld. Daarna moeten ook de tweede kraan en het brugdeel dat in de kranen hing worden weggehaald. Hoe lang dat gaat duren is niet te voorspellen. Men denkt aan een paar dagen. President Obama heeft nogmaals gepleit voor een strenge wapenwet in Amerika... na de schietpartij in een school in de staat Oregon. Op een persconferentie reageerde Obama boos en geschokt. De schutter liep gisteren een school voor volwassenenonderwijs... in de plaats Roseburg binnen en opende het vuur. Hij schoot negen mensen dood. Zelf kwam de schutter om het leven na een schotenwisseling met de politie. Over zijn motief is nog niets bekend. Roger van Bokstel, de nieuwe NS-topman, roept scholen op om hun lestijden volgend jaar te spreiden. Doen ze dat niet, dan hebben reizigers in de spits minder kans op een zitplaats. De NS haalt vanaf begin 2016 stapsgewijs oude treinen uit de dienstregeling, terwijl de nieuwe pas eind volgend jaar worden geleverd. En dat leidt in sommige maanden tot extra drukte. Driekwart van de Nederlanders is tevreden over de democratie, maar meer dan de helft is zeer ontevreden met de politiek. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veel mensen vinden dat politici vaak meer aan hun eigen belang denken dan aan dat van het land en niet luisteren naar gewone mensen.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 Wat een prachtig weer kan goed merken hoor, vanmorgen op de weg naar Zandvoort toe, de Zandvoortselaan. Al behoorlijk druk, gelukkig nog geen files. Ik denk dat het vanmiddag anders wordt als eh, massaal Nederland nog even de laatste eh, mooie dagen mee wil pikken... en een mooie strandwandeling wil maken bijvoorbeeld. Maar eerst gaan we heerlijk rustig wakker worden met uh, eh, lounge muziek. niet meteen eh, al te heftig binnenkomen op de zondagmorgen allemaal. Lekker rustig op de bank en eh, misschien al een kopje koffie. Eh, misschien heeft u wat meerdere kopjes koffie op zelfs. Hoe is de zaterdag u vergaan? Heeft u een leuke dag gehad? Misschien ook wel een hele leuke nacht. Met uw partner, met uw vriendin of met uw vriend. En dan zei hij of zij tegen u... I love you. All the way. tenorsax. Love you all the way, luisteraars. Hij houdt, allemaal, uh, hij houdt van u allemaal. George Michael, ja, die doet daar toch iets uh, genuanceerder over. Hij doet er eigenlijk een beetje geheimzinnig over. Hij heeft een, eh, een geheime liefde. A secret love. a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star. that dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love. het geheim met u wil delen, Joyce Michael. My secret lost no secret anymore. Nou, dat heeft hij helemaal mooi van ons bezongen. Ook een eh, popmuzikant die zich ook wel beweegt in de jazzmuziek... is Robbie Williams, zou je niet van hem verwachten natuurlijk. Maar hij heeft een hele leuke versie opgenomen van Mr. Jangles. Dit is dan, eh, ja, zoals ze noemen, een jazzwalsje. dansen met uw partner, ja, dan kan u naar uw koffie fluiten. A newer man with jangles and he'll dance for you. In worn-out shoes. With silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high Then it lightly touched down. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is Dargan here? They would travel about. put his dog up and died. Caught up and died. Now for 20 years he still breathes. He said I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars he sees sunlight and drinks the bed.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 Eh, een mengeling van van alles van te maken, luisteraars altijd. Mijn collega's, Auko Beuving. Ehm, ja, wie zijn het ook alweer allemaal? Eh, natuurlijk Peter Den Boer, David Habig. Jeroen, eh, die hier ook eh, af en toe zich meldt om eh, een heerlijk programma voor u te maken. Allemaal jazz-collega's. Vroeger mijn neef Fred Joonsberg. Ja, die is er helaas mee gestopt. maar die heeft ook hele drukke andere activiteiten. En, maar hij luistert af en toe natuurlijk nog. We, we, hebben veel contact met elkaar, want we zijn volle neven. We eten daarom nooit bij elkaar, want ja, eten bij een volle neef... dat is zo ondankbaar, luisteraars. <laughs> Dit is ook wel lekker hoor. I got a kick out of you, Ella Fitzgerald. Sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? that I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. I get a kiss? got a kick out of you. Just a sniff of cocaine doesn't thrill me at all. Nou, dat zou je maar gezegd worden. Dat jij eh, je partner eh, beter behaagt dan een snuifje cocaïne. Dat is toch een, een eh, groot compliment. Ja, a kick out of you. Ze heeft zeker op kickboksen gezeten. Alfred Gerald Ik zou anders niet weten hoe ze het voor elkaar bokst... om, om zo zwingend voor u te zingen op de vroege zondagmorgen. Dat doet trouwens ook Anne Burton, of dat deed Anne Burton moet ik zeggen... want ze is helaas overleden. Met het trio van Louis van Dijk, That Old Devil Called Love. Nou, blijkt de liefde ook nog een duiveltje te zijn. It's that old devil called love again Gets behind me and keeps giving me that shove again putting rain in my eyes tears in my dreams and rocks in my heart it's that sly old son of a gun again he keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play that devil what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till i be so bewildered I wouldn't know what to do. Might as well, might as well give up the fight again. again when he sings that siren song. I just got to tag along with that old devil called love. oude duiveltje genaamd liefde. Ik weet niet of dat eh, ook zo ervaart, luisteraars. Dat uh, liefde eigenlijk eh, voelt als het, als het werk van de duivel. Nou, ik heb het niet hoor. Het maakt mij juist jong, de liefde. En dankzij mijn vriendin in Bloemendaal beleef ik dat dagelijks. Van You Make Me Feel So Young. Amerikaanse pianiste was dit, uh, Benji Adir... met eh, You Make Me Feel So Young. Ja, Ruud van Kalmhout, die zich normaal op zondag nooit zo kalm houdt... die houdt zich vandaag wel kalm en die zegt van... Charles, zingt jouw zoon ook een beetje jazzy eh, stukken?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 He's in love, he's in love. Yes, I'm in love. Got the world on string. And what a wonderful thing. Alright. When you get the world uh -huh. on a string. Ja, mijn eigen zoon eh, Sven Duif, hier 17 lentes oud. Opgenomen in de popbunker in de Muiden. World on a String. Natuurlijk bekend eh, van eh, Marco Bublé en Sven kroop even in dat jasje. Overigens leuk nieuws, luisteraars, want Sven eh, geeft een groot concert... op 7 november aanstaande, dus op een zaterdagavond... in de Nozem en de Non in Heemskerk. Een heel bekend ja, cultureel centrum, eigenlijk een beetje het patronaat van Heemskerk, zeg maar. En daar treedt hij op met een, nou, ik geloof zelfs acht of negen formatie... Met uh, ja, Bob Schimsheimer op drums. Dus eh, ja, het zijn allemaal hele bekende Nederlanders. Er komt een bekende Nederlander ook nog als gast eh, voor u zingen... die ooit Bloed, Zweet en Tranen, die, dat Nederlandse programma heeft gewonnen. Dus u krijgt Engelstalige, maar ook Nederlandstalige muziek. En nou, het wordt, wordt een fantastische avond. Slechts 15 euro entree. Eh, dus ik zou zeggen, uh, steun Sven een beetje... want hij steekt behoorlijk zijn nek uit... Eh, met het organiseren van zo'n groot concert... met zoveel muzikanten. Het kost een hoop geld. en, het zou natuurlijk leuk zijn als u massaal naar Sven kwam luisteren. En ik kan u verzekeren, het is mijn eigen zoon natuurlijk... en ik ben erg trots op hem. Maar het is zeer de moeite waard. Nou, als u dat doet, dan bent u easy to love. En dat vindt Cole Porter ook. Voor denk ik. Eh, is maar goed ook. Zingen in de regen bedoel ik. Singing in the rain. Eddie Gourmet heeft daar ook een mooie versie van gemaakt. Luister u maar. I'm singing in the rain. Just and ducks and geese that scurry. Tralala, tralala, tralala. <laughs> Gezellig. Singing in the Rain. Eddie Cormé eh, was dat, luisteraars. We gaan eh, even genieten van Etta James. En ze is natuurlijk een bekend blueszangeres. Ze draagt ook altijd een doorkijk blues, kan ik u verraden. En ze heeft het nu over een zondagachtende, zondagachtende soort liefde. Ik al over mijn eigen woorden. U, u, u merkt het al, ik word er helemaal zenuwachtig van. Een zondagachtige soort liefde. Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. zes achtste gezongen, zeggen we dan als muzikant. Sunday Kind of Love, en dat was eh, Etta James. Een uh, fantastische blueszangeres. En blues, ja, past prima natuurlijk ook bij jazz. Als we Noordse Jazz bezoeken, luisteraars... dan zijn er ook altijd een aantal groepen, solisten, zangers, zangeressen... die allemaal eh, passie hebben voor bluesmuziek. En dat ook tijdens dat jazz... jazz Behind the Beats wilde ik zeggen, maar dat is natuurlijk in Zandvoort. Nee, uh, dat, dat grote jazzfestival... Eh, wat tegenwoordig in Rotterdam in Ahoy wordt uh, georganiseerd. daar komen al die groepen voorbij. We gaan even genieten van Laura Vici... die ik twee weken geleden nog in Beverwijk ontmoette... waar ze live zou zingen voor Music Kids. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met het realiseren van studio's in ziekenhuizen... zodat kinderen die langdurig opgenomen moeten worden uh, kunnen genieten van muziek. Dus eventjes eh, hun bed uit kunnen. Naar zo'n studio in het ziekenhuis kunnen gaan. En dan eh, een instrument leren bespelen. Of misschien spelen ze al een instrument. Dan kunnen ze hun, hun ei even kwijt. En het is bewezen dat als je met muziek bezig bent en je bent ziek... dat het, het genezingsproces wordt verlengd. Muziekids is dus een hele goede stichting. En uh, die mag u ook best financieel ondersteunen. Moet u maar even googlen naar muziekids.nl. En dan eh, zal u ook leren dat Laura Vigi, waar ik het dus over heb... dat hij daar beschermvrouwen van is. Ze zingt prachtig, ze deed het in Beverwijk helaas met een stortbui van regen. De mensen vlogen allemaal eventjes onder de luifels en onder, <laughs> waar ze maar konden schuilen, zeg maar. Maar ze genoten wel van haar zang en dat is eh, helemaal terecht, want eh, het is een fantastische zangeres. Laura Vigi met The Nearness of You. just nearness of you. Lekker uitgeslapen? Dan nu verder wakker worden met ZFM Jazz. Iedere zondagmorgen van vanmorgen start ik een jingle in... maar die zit op hetzelfde apparaatje als, eh, als Laura Vizi. Laura werd eventjes de mond gesnoerd. Dat eh, kunnen we er eigenlijk niet aan doen. Ik ga straks nog een mooi nummer van Laura Vizi draaien. Dan een volledig nummer, zonder dat het bruut wordt onderbroken... Door, eh, door een fout van technicus Charles Duif. Oh, Charles, ga je toch schamen, jongen? Ga je toch schamen? <laughs> maar dit is de Mountain Dance van Dave in. geweldenaar als het gaat om, eh, om jazzmuziek. Eh, Piano-virtuoos, eh, toetsen-virtuoos moet ik zeggen eigenlijk. Hij speelt natuurlijk ook op keyboards en zo. En uh, we gaan nu dansen tussen de bergen. Zeg maar zeker luisteraars naar eh, reclame Niels. Een reclame van uh, eh, 11 uur alweer. Deze mooie zondagmorgen. En eh, ik ben straks natuurlijk nog een vol uur bij u terug... met nog meer jazz bij ZFM Zandvoort. schijnt heerlijk buiten... en ik probeer van u het zonnetje in huis te zijn vandaag. Althans, het gaat om eh, het draaien van heerlijke muziek, jazzmuziek... zoals we al zoveel jaren bent gewend bij ZFM Zandvoort. buitenaf met dezelfde toetsenman. Nou, ik denk dat u dat best interessant zal vinden... want het, is, eh, zwingt als een, eh, als een godgieter, zeggen ze dan. Hè? En dit keer wordt hij bijgestaan door vocalist eh, Rod Stewart met She's Wonderful.